uur. Goedemorgen, ik ben Dilke en dit is het nieuws van NOS op 3. Er gaan de komende tijd een hoop vakantietesten doorheen. In het noorden van het land begint vandaag de zomervakantie. En als je naar het buitenland wil, moet je je vlak voor vertrek laten testen. In de meeste teststraten is het druk, ook in Amsterdam. We verslaggever Onno Beukers die kant op. Goedemorgen, gaan jullie op vakantie? Ja, we gaan samen op vakantie. Waar gaan jullie naartoe? We gaan naar Spanje, Malaga. Spanje, op dit moment eh, niet het, eh, de beste kleurcode, hè? Nee, ik weet het, maar goed, weet je. Je moet wat van je leven maken, <laughs> toch? nu nog even de test om daar ook binnen te komen? Ja, zeker. Anders eh, kunnen we het feestje helemaal vergeten. <laughs> In juli en augustus kunnen reizigers zich gratis laten testen... als ze een afspraak maken via testenvoorjereis.nl. Pfizer wil toestemming om mensen een derde prik te kunnen geven. Die moet zorgen dat je veel meer antistoffen aanmaakt... zodat je ook goed beschermd bent tegen de Delta-variant. De medicijnexperts in Europa en de VS moeten nog wel toestemming geven. De Australische toptennisser Nick Kyrgios heeft zich afgemeld voor de Olympische Spelen in Tokio. Hij heeft geen zin meer in het toernooi. Nu is besloten dat er geen fans welkom zijn. Hij zegt dat het zijn droom was om voor Australië uit te komen op de Spelen... maar vindt dat het niet goed voelt om in een leeg stadion te tennissen. De grootste spellingswedstrijd van Amerika is gewonnen door een basketbaltalent. Zela Avantgarde van 14 jaar staat drie keer in het Guinness Book of Records... omdat ze heel goed kan dribbelen met meerdere ballen tegelijk. En ze kan dus ook spellen. Luister naar de winnende opdracht. The word is Maria. It's a genus of tropical Asiatic and Australian trees... having pinnate leaves and flowers with imbricated petals. Maria. M-U-R-R-A-Y-A. That is correct. Zela is ook de eerste Afro-Amerikaanse winnaar in de bijna 100-jarige geschiedenis van de spellingswedstrijd. Het weer op de meeste plaatsen blijft het vandaag droog en het wordt een graad op 23. Morgen begint ook zo, later op de dag volgen buien. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de N9 van Den Helder naar Alkmaar rijdt het verkeer langzaam...